Goedemorgen, ik ben Dielke Dertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een school in Amerika heeft een leerling om zich heen geschoten. gebeurde in een plaatsje in de staat Michigan. Een jongen liep zijn middelbare school binnen en schoot daar minstens drie mensen dood. Acht anderen raakten gewond. Deze leerling zat in een klas tijdens het schieten en kon de deur op tijd barricaderen. We locked the door, barricaded as best as we can and then we try to hide. Deputies responded and within five minutes had the suspect in custody. It is an unimaginable uh, tragedy, and I just wanted to be here because I think this is a uh, an important moment for us to support one another, to support this community. De schutter van 15 is opgepakt. Waarom hij om zich heen schoot, weten we niet. In het ziekenhuis in Maastricht proberen ze verpleegkundigen sneller op te leiden tot IC-verpleegkundigen, want daar is een groot tekort aan. Denise van 25 is een van de studenten die zo'n opleiding volgt. Ze was assistent in de operatiekamers en zag tijdens de eerste coronagolf hoe hoog de nood is op de IC's. Daar wil ik wel helpen, dacht ze toen. En daar heb ik toen eigenlijk gezien dat het werk op de IC een hele mooie combi is van wat ik mooi vond op de OK, het technische gedeelte maar eh, dat wordt daar heel mooi gecombineerd met het, eh, het menselijke gedeelte. Dus omgang met een patiënt, de familie. Op de zijn ze hartstikke blij met de extra hulp van Denise en haar medestudenten. Over twee maanden is ze klaar met de opleiding en kan ze zelfstandig aan de slag. Goed nieuws voor fietsers. De vier grote steden willen op bijna alle wegen in de stad de snelheid verlagen naar 30 km per uur, staat in het AD. Op die manier zouden er minder verkeersslachtoffers moeten vallen. Een Belgische muzikant en wiskundige koos voor een wel heel erg buitenaardse inspiratiebron voor zijn muziek. Zwarte Gaten. Hij maakte een heel album met elektronische muziek die gemaakt werd op basis van de geluidsgolven van Zwarte Gaten. En dat klinkt dan ongeveer zo. De mysterieuze klanken die je hoort zijn de datastromen omgezet in geluiden. En die psychedelische muziek valt in de smaak. Het album wordt goed ontvangen en is al in meer dan 22 landen verspreid. Het weer een wisselvallig dagje met buien, maar soms komt de zon er even doorheen. Het is wel vrij zacht, 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 ging niet soepel en had beter gekund. De GGD biedt de reizigers die de dupe zijn geworden excuses aan. Stijgende prijzen hakken er vooral in bij mensen met een laag inkomen. Het missionair kabinet wil kijken hoe het die groep tegemoet kan komen, zeggen bronnen tegen de NOS. Hoe is nog niet bekend, maar oppositiepartijen willen de korting van de bijstand opschorten. En Engeland heeft de grootste WK-kwalificatiezege ooit geboekt bij de vrouwen. Het team van Serena Wiegman versloeg Letland met 20-0. Het vorige record stond op 19-0.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 If it happens again. van Zandvoort, op 106.9 ZFM High on a hill with the lonely goat Lay, or lay, or lay You're back with the girl in goat Lay, or lay, or low Yeah. the key that makes us up when the comes on.